een Klomp met het NOS-journaal. Turkije, naam van de terrorist die de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul heeft gepleegd. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gezegd, maar hij noemde de naam niet. De man is nog niet gepakt. Bij de aanslag, die IS heeft opgeëist, werden tijdens nieuwjaarsnacht 39 mensen gedood en raakten er 70 gewond. De Turkse politie heeft vanochtend in de stad Izmir vijf IS-aanhangers opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag. Meer dan twintig verdachten zitten inmiddels vast. In Frankrijk is een populair vitamine D-preparaat voor zuigelingen uit de handel genomen... na de dood van een tien dagen oude baby. Het vitaminesupplement Uvisterol D mag voorlopig niet meer worden verkocht. Na toedienen van het middel met een pipet kreeg de baby hart- en ademhalingsproblemen... en overleed kort daarna. De Franse medische waakhond zegt dat er een mogelijk verband bestaat tussen het middel en de dood van de baby. Het is nog niet duidelijk of het betreffende vitaminesupplement ook in Nederland verkrijgbaar is. In Amsterdam ligt het metroverkeer plat. Volgens vervoersbedrijf GVB komt dat door een storing in het computersysteem van één van de lijnen. Omdat de metrolijnen met elkaar verbonden zijn, rijden ook op de andere trajecten geen metro's. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen gaan duren. Maandag lag het metroverkeer in Amsterdam ook al stil door een storing. Hoogbegaafde werknemers komen vaak thuis te zitten omdat het werk niet uitdagend genoeg is of omdat ze ruzie krijgen met hun baas. Het instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen heeft onderzoek gedaan en denkt dat ongeveer een derde van de groep thuis zit. In het onderzoek zeggen 174 werkloze hoogbegaafden dat ze snel verveeld raken of een conflict krijgen met hun baas. Het weer, is bewolkt en het trekken vanuit de Noordzee geregeld buien over het land. Daarbij kan ook natte sneeuw voorkomen. Tussendoor schijnt de zon geregeld en bij een stevige wind worden het tussen de 4 en 8 graden. Morgen is het rustiger en vrij zonnig, maar wel wat kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB.